Ja, lekker weer, dus dan eh, is het water inderdaad heel erg lekker. En zeker eh, met afgelopen zomer. Dus. Dit is mijn laatste vakantieweekje, dus nog eventjes van genieten. Ik moet eigenlijk studeren, maar ik ben hier aan het studeren op mijn telefoon. <laughs> Ook dit stel trok er vandaag op uit, maar niet naar het strand. Ze klapten hun stoeltjes uit en gingen vissen langs de waterkant. Ja, je zit toch altijd uh, veel binnen met de corona. En, eh, dus eh, ja, mooi weer, dus dan gaan we er lekker even tussenuit. Ja, we doen altijd een wedstrijdje, Wie het meeste vangt op een dag. <laughs> Het lekker weer zorgde trouwens ook voor files naar het strand. Onder meer in Scheveningen was het erg druk. Daar waren alle parkeerplaatsen vol. In een Frans dorp is een vrouw van 24 uit Den Haag na een aanrijding overleden. Het ongeluk was twee weken geleden. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor. Hij werd een dag later opgepakt. Waarschijnlijk zat hij met drank op achter het stuur. Nederland is Europees kampioen cocaïnehandel, blijkt uit een groot Europees rapport. Van alle smokkelverdachten die tussen 2018 en 2021 in Europa werden opgepakt, was bijna 60% Nederlands. En postduivenverenigingen trekken aan de bel, want ze stromen leeg. Er zijn steeds minder jonge mensen die eraan mee willen doen. Als het aan deze duivensportbroers ligt, wordt de sport weer sexy. Het, het mooie is vooral dat ze van een vlucht gewoon de weg feilloos naar huis weten te vinden. Dat ze duizend kilometer of soms nog verder. En dat ze gewoon ja, regen, wind, wind tegen. Karakter tonen. Echt, eh, ja, gewoon karakter tonen. En, zeggen ze, het is ook helemaal van deze tijd, want de dieren hebben nu een GPS-tracker... en dan kun je ze gewoon volgen met je telefoon op weg terug naar huis. Het weer blijft vanavond nog een tijdje lekker aangenaam. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is er ook eerst zon, maar later neemt de bewolking en de kans op een bui toe. Het kan nog wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.